Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het aantal mensen in de bijstand is voor het eerst in 2,5 jaar weer gestegen. Het afgelopen half jaar kwamen er 12.000 mensen met een bijstandsuitkering bij, meldt het CBS. De stijging was het grootst in het tweede kwartaal. Vlak voor het begin van het tweede kwartaal brak de coronacrisis uit. Vooral jongeren belanden meer in de bijstand. In de groep onder de 27 jaar kwamen het afgelopen jaar 5% meer mensen met een bijstandsuitkering bij. In Uden is een man doodgeschoten. De toedracht is nog onbekend. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar is later alsnog overleden. De schutter ging er vandoor. De politie hield later twee verdachten aan. Bij het zoeken naar een derde betrokkenen is een politiehelikopter ingezet. In de straten van de Wit-Russische hoofdstad Minsk... waar afgelopen dag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gingen... ondanks een demonstratieverbod, zijn panzervoertuigen gesignaleerd. Het is voor het eerst dat de autoriteiten zo duidelijk dreigen om de protesten met zwaar materieel te onderdrukken. Er zijn al zo'n 125 mensen opgepakt. In Wit-Rusland zijn al weken protesten tegen president Lukashenko. De betogers willen dat hij vertrekt en dat politieke gevangenen worden vrijgelaten. Louis van Gaal sluit een rentree als bondscoach van het Nederlands elftal niet uit. Mocht de KNVB hem benaderen, dan gaat hij erover nadenken. Dat antwoorden, antwoorden Van Gaal op vragen van de NOS. De KNVB is op zoek naar een nieuwe bondscoach... sinds het vertrek van Ronald Koeman naar Barcelona. De 69-jarige Van Gaal was al twee keer bondscoach van Oranje. In 2014 leidde hij Nederland naar de derde plaats op het WK. Vorig jaar kondigde hij zijn pensioen aan als trainer. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar tussen de 10 en de 14 graden. Komende dag af en toe zon en plaatselijk een buitje bij hooguit 19 graden. De dagen daarna weinig verandering.